ben jij klaar voor wat stevige rock hier bij Barn FM? Aankomend uur Metal Night. Dit is Jos Magielsen I'm leaving this town for good. Yes, I will. Yes, I will. There's no turning. Nothing can change this mood of oh, mine. I packed my bag and I sold my place. I quit my job and I closed my case. I need to breathe. I need to find some space. From now on. Metal Night met Jos Magielsen. Metal Night. Oh night. En dit was een plaat die eigenlijk nooit door mij gedraaid wordt. Maar ik ken deze jongens toevallig. Dream Date was dit. En ze hebben een, een EP eh, e uitgebracht. Five eh, Across the Lips. En eh, <clears throat> daar staan in ieder geval drie originele eigen nummers op. En eentje daarvan is... die hebben we zojuist gehoord. En dat was Burning Heart. En het had niets te maken met de Burning Heart. Sorry. Had niets te maken met de Burning Heart van eh, Survivor. Was dat niet zo? Nou, goed. Een heel ze band. En een hele leuke. Eh, ze maken hele leuke muziek. Ze spelen heel veel covers spelen ze. Eh, en ik heb ze die Purple na zien spelen. Of die jongens het zelf hadden. Dat was echt ongelooflijk. En de volgende plaat is er ook eentje die eigenlijk alleen vandaag gedraaid mag worden. En daarna nooit, maar dan ook nooit meer. Een van de bekendste en de mooiste ballads die ooit gemaakt is. Do you remember? was dit met Kaylee. En dit album kwam uit in 1985. En dat is een hele oude, maar het is niet eens het oudste nummer wat wij eh, draaien, gedraaid hebben of gaan draaien. Eh, het verleden uur was de oudste, was 1984. En we hebben er straks die nog eentje die veel ouder is. Maar dat vertellen we straks allemaal. Marillion, omdat het een, toch een beetje in de teken staat van eh, de liefde en van Valentijn. Mocht die er vandaag bij zijn, je zult hem hier nooit meer horen. Tenminste, bij mij. Bij eh, mijn collega's natuurlijk wel. Het blijft een hele mooie plaat. En dat is ook de volgende. En ik weet zeker dat ik Annemiek daar een heel groot plezier mee doe. Ehm, sinds ik in contact gekomen ben met eh, Rock, eh, Rock Inc., ben ik in contact gekomen met, heb ik uh, deze band leren kennen. En ik heb deze band toch, ik vind het toch wel een, een hele fijne band. Ze maken hele mooie muziek. En wat ik ook heel erg leuk vind, ze, ze spelen ook heel veel klassieke muziek. Maar goed, daar heb ik al een keer wat anders over verteld. Vanavond gaan we luisteren naar van Advance, want daar heb ik het natuurlijk over. Naar Princess of the Night. En die komt, sorry, van hun tweede album Hearts of Steel. En die verscheen in het jaar 2000. until the day. Without You. En dat is een, eh, eh, deze plaat kwam uit de 1989 van hun album Dr. Feel Good. En deze band die draait er een heel tijdje mee. Die draait al mee sinds 1981. En ze zijn nog steeds actief. Twee jaar geleden stonden ze nog op Wakken Opereren. En dat is toch ook niet het minste festival, zal ik maar zeggen. En de volgende band die is nog veel langer bezig, dat wil je niet weten. 1969 toen werden ze opgericht. En ze, ze kwam, in 1970 kwam hun allereerste demo uit. Gevolgd door 1974 met hun allereerste album Rolla. En dan hoef ik je natuurlijk niks uit te leggen. Dan weet je het allemaal wel, want niemand minder dan de Judas Priest heb ik het over. Maar in 2005 brachten ze nog een, hun vijftiende album uit. En dat was Angel of Retribution. En daarvan ga je luisteren naar Angel. the stars at night as our lives adjust. Metal Night met Jos Magielsen. Metal Night. Metal oh Night. Jawel, Alice Cooper is dit. En je hoorde zojuist Def Leppard. En dat was toch wel een hele mooie, moet ik zeggen, van eh, Def Leppard. Want die... Eh, dat nummer kwam uit 1992 van het album Adrenalize. En het nummer wat je hoorde was Make Love Like a Man. En wie wil dat niet uit 1992? En het was onze tweede, nou in ieder geval dit uur, de derde Britse eh, eh, eh, aan het plaat die we hadden. Ik kom af en toe zo moeilijk uit mijn woorden. Zou dat nou door de muziek komen? De volgende artiest, die, we hebben toch een klein soortje van een drieluik hierin gepland. En dat is natuurlijk een, de enige shockrocker en, <clears throat> die ik ken. En dat is Alice Cooper. En Alice Cooper die eh, heeft eh, zeker eh, in, in, de jaren 70 heel veel platen gemaakt. En is heel erg bekend geworden. Iedereen kent natuurlijk School's Out. En later in een 89 geloof ik Poison. Iedereen, en zeker iedereen kent deze plaat. Maar hij heeft ook op verschillende albums wat vrouwvriendelijke nummers geschreven. En dat wil je niet geloven van hem, maar het is echt zo. Luister maar eens heel goed naar de tekst. We hebben er drie voor je. En de eerste die we gaan draaien, dat is Only in Women Bleed uit 1975. Dat was van zijn eerste soloalbum. En het nummer wordt nog steeds gespeeld op zijn tours. En hij speelt daarna dan al meestal gelijk Cold Ethel. En natuurlijk heb ik dan weer eens een keer de verkeerde knop te pakken, maar wij weten hem te vinden. Hier is hij dan uiteindelijk. got his woman to take his seat. He got the power, oh, she got the need. She spends her life through pleasing up her man. She feeds him dinner, oh, anything she can. She cries alone. come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Man makes your hair gray. He's your life's mistake. All you're really looking you once in a while and you live in love. only win. anders als Poison. Take It Like a Woman. En dat kwam van zijn album Brutal Planet. En dat album verscheen in het jaar 2000. En dat vond, eh, ik vond zelf dit een van zijn beste albums uit de, laatste, uit de, latere periode van hem. Met, uh, <clears throat> sorry, met eh, een heerlijke, duistere muziek. Maar dit is toch wel weer heel erg eh, pro, eh, heel vrouwvriendelijk. Als je goed naar de tekst luistert. Want daar is deze heer heel erg scherp in geworden. En zeker de laatste jaren. Want nadat hij op de op solo ging, was het heel erg theatraal. En later werden zijn teksten toch wat, wat cynischer en wat, wat grappiger. En wat cabaret, cabaret Tesk, moet ik zeggen. En eh, behalve dit, dit soort nummers, dan, eh, dan weet hij toch altijd weer een snaren te raken. En dat is ook bij de volgende. Dat is het album wat een jaar later verscheen. In 2001 was dat. Dat was het album Dragon Town. En daar heeft hij de lijn een beetje in voortgezet. En eh, daarvan gaan we luisteren naar Every Woman Has a Name. You were so beautiful, like a child, young and full of life. Seems a hundred years ago. You saw everything, so much more tragedy than good. You even watched the world grow Even when your world was shaken, even when your breath was taken, even when your blue eyes turned to gray. Small town debutantes or queens, every woman has a name. Cocktail waitresses with dreams every woman has and every girl whose love survives a broken heart to stay alive you signed your picture in the frame every woman go. It took you to the highest hill, left you standing, frozen in the rain. But still you feel the afterglow. And even when your world was shaken, even when your breath was taken eyes turn to gray. Housewives crying on the phone. Every woman has a name. Sacred sisters all alone. Every woman has a name. And even on the coldest day when the kids are gone. no dit mooi of was dit niet mooi? Wees nou eens eerlijk. Toch kan hij dat wel, eh, deze oude Amerikaan. Hij is al eh, dik 65. Eh, dus dan weet je het wel. Hij, hij, hij is pas jarig geweest, verleden twee weken terug. Maar goed, dat terzijde. We zijn er door. Het is afgelopen. Volgende week moet je zeker luisteren. Want volgende week hebben we gasten in de studio. De promotor van het eh, Warzone Metal Festival. Waar ik verleden week over berichtte. Die is bij ons in de studio. En die gaat ons alles uitleggen over en vertellen wat er allemaal gaat gebeuren. En volgende week natuurlijk van 7 tot 9 is natuurlijk eh, Niels de Roo weer helemaal present met zijn metal show. Eh, metal Warehouse, zeg maar de V&D van de metal. En natuurlijk vanavond, eh, vanavond op zijn vinyls bij uh, de Blok met Danny van de Ploeg. En dat mag je natuurlijk ook niet missen. We gaan eruit met een hele lange plaat, maar ik vind het wel een van de mooiste platen die hij uitgebracht heeft. En dan heb ik het over meneer Amitloof. En deze plaat is al wat ouder, is van zo'n latere tijd. En ik heb het daar niet over Bad of Hell of zo, maar ik heb het over I Do Anything For Love. Maar I won't to do Death. Ik vind dat een heel mooi nummer. Hij duurt 10 minuten. Met een beetje geluk kun je hem helemaal uithoren. En anders tot volgende week. En dan zijn we er weer met een hele nieuwe Metal Night. En zoals ik al zei, natuurlijk met eh, Warzone Metal Festival. Oud na. out. Detected. Executing spyware protocol 666. I'm I just pray to the God of sex and drums and rock and roll. And some nights I lose the feeling, and some nights I lose control. Some nights I just lose it all when I watch it dance in the